Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De uitslag van de presidentsverkiezingen in Congo wordt pas donderdag bekendgemaakt kiescommissie in Kinshasa zou gisteren met de resultaten komen, maar zei dat er 48 uur vertraging is ontstaan. Als verklaring worden technische problemen genoemd. De Congolezen gingen vorige week maandag naar de stembus. De voorlopige uitslagen voorspellen een overwinning voor president Kabila, maar volgens de oppositie, onder leiding van Etienne Tshisekedi, is er gefraudeerd. In Brussel was het de afgelopen twee dagen onrustig door betogingen van Congolezen tegen verkiezingsfraude. Eergisteren werden winkelruiten ingegooid en auto's in brand gestoken. Gisteren pakte de Brusselse politie 140 mensen op die wilden betogen en weigerden te vertrekken. De maatregelen die Duitsland en Frankrijk hebben bedacht voor de eurocrisis kunnen relatief makkelijk worden ingevoerd, zegt EU-president Van Rompuy. Het plan is om landen te verplichten hun begrotingstekort binnen de 3% te houden. Volgens Van Rompuy hoeven de nationale parlementen daar niet apart over te stemmen. Minister De Jager is dat met hem eens en noemt de beperkte Europese verdragswijziging geen slecht idee om meer begrotingsdiscipline te krijgen. In het centrum van Kampen woedt al uren een grote brand. Die begon in een schoenenwinkel en sloeg over naar een kledingzaak. Twee panden zijn uitgebrand. Brandweerkorps uit de omgeving helpen bij het bestrijden van de brand in Kampen. Goede doelenorganisaties hebben vorig jaar meer geld opgehaald. Bij elkaar ruim 3,7 miljard euro. Een stijging van een kleine 5% zegt het Centraal Bureau Fondsenwerving. De goede doelen hadden wel minder te besteden doordat de overheidssubsidies kleiner werden. Het weer, toenemende bewolking en regen, in het oosten mogelijk natte sneeuw.